Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een belangrijke dag voor veel boeren in Nederland. Zij kunnen later vanmorgen checken of ze een zogenoemde piekbelaster zijn. Dat zijn bedrijven die dicht bij natuurgebieden liggen en die veel stikstof uitstoten. Staat hun boerderij op de lijst, dan kunnen ze hun boerderij verkopen voor onder 20% van de waarde. Deze boeren in de Gelderse Vallei voelen daar weinig voor. Ik ga wel een keer kijken, maar ik verwacht er niks van. Ik verwacht inderdaad dat ik na, na 10 minuten denk van uh, eh, Lama. Al als het begint met gegevens invullen, dan stop ik al. dus eigenlijk is het alleen maar uit nieuwsgierigheid. Zeker niet omdat wij daar wat mee willen. Toch hoopt minister Van der Wal dat flink wat boeren zich wel willen laten uitkopen... zodat er minder stikstof de lucht in gaat. Oekraïne is bezig met een militaire actie om stukken land... die zijn bezet door de Russen weer terug te veroveren. Dat bevestigde president Zelensky dit weekend. Er zouden nu drie dorpen in het zuidoosten van het land zijn bevrijd, meldt Oekraïne. En er speelt komend seizoen een nieuwe club in de eredivisie Almere City. Het team won gisteren met 2-1 van FC Emmen... en daardoor promoveren ze naar het hoogste niveau. Sinds 2005 speelt de club betaald voetbal... en dit is in al die jaren de eerste keer dat ze op het hoogste niveau mogen meedoen. En we zijn daar helemaal aan gewend. Betalen in de winkel met je telefoon, je horloge of je pasje. In een heel aantal winkels kun je alleen met PIN betalen... Maar de SP en de SGP vinden dat niet oké... want veel mensen betalen nog wel graag met contant geld, zeggen ze. Het zijn in totaal anderhalf miljoen mensen die het eh, nog dagelijks gebruiken. Dus voor hen is het belangrijk. Maar ook voor de hele samenleving. Zodat wij een backup optie blijven houden. Want die storingen in de pintransacties, nou, dat komt nogal eens vaak voor. Ja, dan sta je daar met je pinpas. Daarom komen de SP en de SGP dus met een voorstel om winkels te verplichten... om ook munt- en briefgeld te blijven accepteren. En het weer nog, ja, eigenlijk meer van hetzelfde. Nu nog lekker koel, maar later vanochtend dan schiet de temperatuur weer omhoog. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon en 27 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd. Zoals op de N207 van Alfa Rijn naar Hillegom tussen Wouwbrugge en Leimuiden... En verder sta je in de file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar voor de Wijkertunnel. Die is even dicht, want er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je ook 10 minuten tijdverlies tussen Akersloot en Beverwijk Oost. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM.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 You know what I red Lamborghini ain't fair. Shiny Montclair clear, my shoes Saint Laurent. Don't act crazy, girl, it's you that I want. I ain't gon' lie, girl, it's you that I need. So hypnotized like glue, I was stuck to you, love.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 Why can't the human heart be shattered? cercarla de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ongeveer 3000 boeren horen vanochtend of ze piekbelaster zijn. Minister Van der Wal zet het lang verwachte overzicht online... van welke bedrijven veel stikstof uitstoten in de buurt van kwetsbare natuur. Het aantal gebruiksklare kernwapens is in een jaar tijd toegenomen. Het Stockholm International Peace Institute zegt dat er 9500 operationele kernkoppen zijn. Dat zijn er 86 meer dan vorig jaar. De bekende miljardair en filantroop George Soros stopt ermee. Soros is nu 92 en draagt zijn imperium over aan zijn zoon Alexander.